Michel Koenen met het NOS-journaal. De NS noemt het uiterst onzeker of treinen rond Amsterdam en Schiphol nog gaan rijden. Het treinverkeer ligt opnieuw plat na een eerdere urenlange storing. Eind van de middag ging het voor het eerst mis. Bij de verkeersleiding van ProRail vielen de beeldschermen uit. Door een storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam kon het treinverkeer niet worden aangestuurd. Nou, het probleem leek rond 8 uur opgelost, maar na een half uur rijden ging het opnieuw mis. Er worden geen bussen ingezet, zegt de NS. In de Amsterdam Arena was een concert van Harry Styles met tienduizenden bezoekers. In de Ziggo Dome worden mensen opgevangen die niet terug naar huis kunnen. Nooit eerder bezochten zoveel mensen een tentoonstelling in het Rijksmuseum als die van Vermeer. Gisteren was de laatste dag dat de verzamelde werken van de schilder in Amsterdam te zien waren. om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen de Vermeers te zien... waren de openingstijden verruimd. Tot 11 uur waren de deuren geopend. En dankzij bruiklenen van musea over de hele wereld... waren er meer werken dan ooit bij elkaar gebracht van Vermeer. In totaal zijn er 650.000 mensen voor naar het Rijksmuseum gekomen. En trainer Mark van Bommel heeft met FC Antwerp de Belgische titel gewonnen... na een krankzinnig slot van de play-offs. Oud-Ajax ziet al de wereld maakte diep in blessuretijd gelijk. Omdat concurrent Union thuis verloor van Club Brugge... ging de titel voor het eerst in 66 jaar naar Antwerpen. En bij FC Antwerp zijn naast trainer Van Bommel ook meerdere Nederlandse spelers actief. Vincent Jansen, Jurgen Ekkelenkamp en Girano Kerk stonden gisteravond in de basis. Het weer nog. Vannacht is er nauwelijks bewolking en koelt het af naar 6 tot 10 graden. Morgen op de meeste plaatsen ronduit zonnig en het wordt maximaal 25 graden.